Morgen gaan ook de scholen en de kinderopvang dicht. Volgens Rutte is de lockdown nodig om de contacten tot een minimum te beperken en zo het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Mensen mogen thuis nog maar twee gasten per dag ontvangen, alleen met kerst drie. En buiten mogen ook maar twee mensen uit verschillende huishoudens samen zijn. De lockdown duurt in principe vijf weken tot 19 januari. Joe Biden is door het Amerikaanse kiescollege aangewezen als nieuwe president. Hij kreeg zoals verwacht de steun van 306 kiesmannen tegen 232 voor president Trump. Daarmee werd de uitslag van de presidentsverkiezingen van 3 november bekrachtigd. Kort daarna hield Biden een toespraak waarin hij Trump vroeg om zijn verlies te erkennen. Hij zei dat de aanhoudende pogingen van Trump om de uitslag aan te vechten een bedreiging waren voor de kernwaarden van de VS, maar dat de democratie heeft gezegevierd. Over de juridische strijd van Trump zei Biden dat de VS nooit eerder zoiets extreems heeft gezien, maar dat het nu tijd is om de bladzijde om te slaan. Het lijkt erop dat de Venezolaanse regering misdaden tegen de menselijkheid heeft gepleegd. Dat schrijft de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag in haar jaarrapport. Vooral tijdens de opstand in 2017 waren er veel beschuldigingen van marteling, willekeurige arrestaties en mishandeling door veiligheidstroepen. Het internationaal strafhof besluit waarschijnlijk volgend jaar of er een volwaardig strafonderzoek naar het Venezolaanse regime wordt gestart.